Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Theater Carré in Amsterdam kan iedereen afscheid nemen van Peter R. de Vries. theater heeft net de deuren geopend. De misdaadverslaggever werd ruim twee weken geleden in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed vorige week. Verslaggever Mark Robin Visser is bij Carré. De rij is eh, nu al onzichtbaar lang. Hij gaat hier de brug over de Safatistraat in de hoek om. Ik weet niet hoe ver dat daar nog doorloopt. De eerste mensen stonden hier vanochtend iets na zeven. Dat was u, hè? U bent echt de eerste. Ja. Vertelt dus, waarom was u hier al zo vroeg? Nou, omdat ik eh, vanwege de warmte en vanwege die lange rij nu eh, die er staat. Ja. En u, hoe laat was u hier? Ik was half, ruim half acht hier. Mensen kunnen in ieder geval tot 8 uur vanavond afscheid nemen van Peter Erdevries. De familie heeft gevraagd geen bloemen mee te nemen... maar een donatie te doen aan stichting De Gouden Tip. Morgen is de uitvaart van Peter Erdevries. Bij grote brand in Bergen in Noord-Holland... zijn een snackbar en een eetent verwoest. Volgens NH Nieuws was de snackbar net opgeknapt. Door de panden te slopen kon de brandweer voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere gebouwen in het centrum van Bergen. Daar is wel veel rook- en waterschade. Gewonden vielen er niet. Alle volwassenen in Frankrijk kunnen vanaf vandaag alleen nog met een coronapas naar evenementen of musea. Met de pas moeten ze kunnen aantonen dat ze volledig zijn ingeënt of negatief zijn getest. Volgens de ANWB kunnen Nederlanders de corona-check-app gebruiken of het gele vaccinatiepaspoort. Het Olympische avontuur van skateboarder Candy Jacobs gaat niet door. Ze is positief getest op corona en mag niet meer meedoen. Jacobs is de eerste Nederlandse Olympier met corona. Nou, het totale aantal besmettingen in het Olympische dorp staat nu op 79. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, vertelt verslaggever Nick Wouters vanuit Tokio. Ze is twee keer gevaccineerd, is vooraf twee keer negatief getest. Op het vliegveld negatief getest. Ja, en vervolgens moet je iedere dag als sporter een nieuwe test doen. En die is dan toch positief gebleken. Ja, hoe dat kan, dat is toch wel een mysterie. Ondertussen beginnen in Japan vandaag de eerste wedstrijden. Over twee uur spelen de Nederlandse voetbalvrouwen hun eerste duel tegen Zambia. Het weer flink wat zon, vooral in het zuiden. Daar kan het 27 graden worden. In de rest van het land gaat op 25. Morgen een gaatje frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal in de regio goed doorrijden, behalve op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.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 Oh yeah, baby. Girl, drop, drop down for me. dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey. But know it's gonna be okay. Oh, let the music take you away. Wanna be happy, so you say. I know your baby drive you crazy, but no one can take his place.